Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Premier Rutte vliegt morgen naar Israël voor een ontmoeting met de Israëlische premier Netanyahu. Ook zal hij de Palestijnse president Abbas bezoeken. Hij blijft er één dag, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Rutte sprak afgelopen dag al telefonisch met Netanyahu over de Nederlandse vrouw die is omgekomen in de Gazastrook. Rutte herhaalde in dat gesprek dat Israël het recht heeft om zichzelf te verdedigen, maar wel binnen de grenzen van het humanitair oorlogsrecht. Opnieuw is een konvooi hulpgoederen via de grensovergang bij Rafah Gaza binnengereden. Het is het derde konvooi met daarin volgens een woordvoerder van de VN 14 vrachtwagens met hulpgoederen. De Amerikaanse president Biden en de Israëlische premier Netanyahu hebben in een telefoongesprek afgesproken dat er vanaf nu een continue stroom van hulpgoederen de Gazastrook zal binnenkomen. Of dat ook gebeurt is nog niet duidelijk. Een man en een vrouw zijn afgelopen avond zwaar gewond geraakt... door een steekpartij in het Brabantse Sprangkapelle. Rond middernacht is er een verdachte aangehouden. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het steekincident. De leider van Nieuw Sociaal Contract, Pieter Omtzigt, wil nog niet aangeven met welke partijen hij eventueel een kabinet wil vormen. Dat zei hij bij het college Tour verkiezingsdebat. Wel zei hij dat hij op het onderwerp bestaanszekerheid het meeste verwantschap heeft met Timmermans en op migratie met de VVD. VVD-leider Jessel Gus gaf ook geen duidelijk antwoord over haar voorkeurscoalitie. BBB-leider Van der Plas zei dat ze met Pieter Omtzigt in een coalitie wil. En Timmermans van GroenLinks PvdA herhaalde zijn standpunt dat zijn partij vooral wil dat de VVD in de oppositie gaat. Het weer. Vannacht blijft het droog en lange tijd vrij helder.